Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Vlaamse mineringspogingen overleefden 24 dieren het niet. Hulpverleners konden een aantal dieren terug in zee krijgen... maar die kwamen later toch weer terug naar het strand. De Mexicaanse marine denkt dat de vrienden gedesoriënteerd waren. Ze waren niet gewond. Het verdachte pakket dat gistermiddag in het stadion van Manchester United werd gevonden was een nepbom. Het namaakexplosief was gebruikt voor het trainen van honden. Het was in het stadion achtergebleven zonder dat dat was gemeld aan de politie. De namaakbom werd ontdekt vlak voor de wedstrijd van Manchester United tegen Bournemouth. De wedstrijd werd afgelast, de spelers en 75.000 supporters moesten het stadion verlaten. De oefenbom werd gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De leiders van het Turkse en Griekse deel van Cyprus hebben goede hoop dat het eiland tot dit jaar wordt herenigd. De Griek Anastasiades en de Turk Akunje zeggen in een verklaring dat ze het eens zijn geworden over de belangrijkste hindernissen. Cyprus is sinds 1994 verdeeld in een Grieks en een Turks deel. Het Turkse deel wordt alleen door Turkije erkend. De Griekse en Turkse leiders zouden een doorbraak hebben bereikt doordat ze goed met elkaar kunnen opschieten.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 van Zandvoort, op 106.9 CFFM Find.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl как обычно. It's alright with me As long as you are by my side Talk or just say nothing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 Don't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 police. Nobody move, nobody get hurt. <laughs> On the hook now. Oh, you want to sick, man, yeah. Take your hand in the look now. And all this is okay. Man, it's high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 Yes.